moet met het RWS Journaal. De verdachte van de aanslag op de deun uit voor een Canadese groep... die tegen de multiculturele samenleving strijdt. De student van 27 is voorgeleid bij de Canadese rechtbank. Hij wordt vervolgd voor moord op de zes mensen die omkwamen bij de aanslag... en vijf pogingen tot moord op de mensen die nog in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De verdachte zweeg toen hij kort in de rechtbank verscheen. Iran heeft mogelijk de voorwaarden van het internationale atoomakkoord geschonden... door een test te doen met een ballistische raket. Zo'n raket kan worden uitgerust met een kernkop. De raket zou ongeveer 1000 kilometer hebben gevlogen... en daarna buiten de damkring zijn ontploft. Een republikeinse senator in de VS zegt dat Iran verantwoording moet afleggen voor de lancering... In de deal die Iran in 2015 met de internationale gemeenschap afsloot... staat dat het land tot minimaal 2023 geen raketten mag testen... die een nucleaire lading kunnen hebben. In het eh, Griekse vluchtelingenkamp Moria op Lesbos is voor de derde keer deze week iemand overleden. De man van 20 uit Pakistan is waarschijnlijk doodgegaan door de kou. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Eerder overleden een Egyptenaar van 22 en een Syriër van 46. Waarschijnlijk hadden zij dampen van een verwarming ingeademd. Polen heeft de namen van 8500 SS'ers online gezet... die in het concentratiekamp Auschwitz werkten. Mogelijk leven er nog 200. Bij veel namen staan foto's en of ze zijn veroordeeld of niet. Historici schatten dat maar 12% van de kampmedewerkers... ooit zijn terecht, hebben terechtgestaan. Polen wil ook lijsten met medewerkers van andere nazi-concentratiekampen online zetten. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt, maar wel droog. De temperatuur ligt net boven het vriespunt. Overdag blijft het ook droog. In het westen en zuiden kan de zon er af en toe bij komen.